Een voorspoedige start. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. In Washington hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen excessief geweld door de politie. Onder de naar schatting 40.000 betogers waren familieleden van Michael Brown uit Ferguson en Eric Garner uit New York. Zij kwamen eerder dit jaar door politiegeweld om het leven. De betoging in Washington is rustig verlopen. Ook in New York en Boston waren er demonstraties. In Boston heeft de politie 23 betogers opgepakt toen ze een snelweg wilden blokkeren. De demonstranten hebben aangekondigd dat ze net zo lang blijven demonstreren tot er iets verandert. Het Openbaar Ministerie beschikt waarschijnlijk over aanvullend bewijs tegen Willem Holleder. Dat zei advocaat Peter Plasman gisteravond in Nieuwsuur. De verklaringen van kroongetuigen alleen zijn volgens hem niet genoeg voor een veroordeling. Plasman was in het verleden de advocaat van kroongetuige Fred Ros. Hij zegt dat het OM een groot risico loopt als de verklaringen van Ros en de andere kroongetuigen Peter Laes het enige bewijs zijn. Als Holleder voor de betrokkenheid bij twee liquidaties wordt veroordeeld, kan hij volgens Plasman levenslang krijgen. Het treinverkeer op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam is ontregeld geweest doordat er een agressieve zwaan op het spoor zat. De vogel wilde niet weg omdat een andere zwaan door een trein was doodgereden. Uiteindelijk heeft de dierenambulance de zwaan weggehaald. Na anderhalf uur konden de snelle treinen tussen Amsterdam en Rotterdam weer gaan rijden. De zendmast in Lopik is weer omgetoverd in een kerstboom, de grootste ter wereld. Om 8 uur afgelopen avond gingen de 120 lampen aan. Ze hangen aan de kabels van de 372 meter hoge Gerbrandi-toren, zoals de zendmast officieel heet. Het is de zeventiende keer dat dat gebeurt. Dan nog het weer, kans op nevel en mist. Landinwaarts is het vannacht rond het vriespunt. Overdag geregeld zon. De middagtemperatuur wordt dan 4 tot 6 graden. Alleen waar het mistig blijft wordt het maximaal 1 tot 3 graden.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 got to do to get a drink of soda pop around here. Here, here, here. en stuur je allemaal fijne dagen.